Volgens het Saoedische leger zijn zes andere raketten voortijdig onderschept. Houthi-rebellen in Jemen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanvallen opgeëist. Die precies drie jaar na de start van de bloedige burgeroorlog in Jemen zijn uitgevoerd. De rebellen strijden tegen een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Bij de burgeroorlog zijn al duizenden mensen omgekomen. Bij confrontaties tussen de politie en demonstranten in Catalaanse steden zijn ruim 50 betogers en vier agenten licht gewond geraakt. Drie mensen werden opgepakt. Er waren gisteren demonstraties vanwege de aanhouding van separatistenleider Puigdemont in Duitsland. Mogelijk wordt hij uitgeleverd aan Spanje, waar hij wordt gezocht voor rebellie, opruiming en misbruik van gemeenschapsgeld. De voorzitter van het Catalaanse parlement roept de politiek, vakbonden en maatschappelijke organisaties in Catalonië op samen een front te vormen tegen Madrid. Volgens Russische media worden er nog bijna 70 mensen vermist in het winkelcentrum in Siberië, waar gistermiddag brand uitbrak. Onder de vermisten zouden 40 kinderen zijn. Het dodental van de brand is inmiddels opgelopen tot 37. Ook zijn er tientallen gewonden. De oorzaak van de brand is nog altijd onduidelijk. Belgische paters van de Sint-Sixtus-abdij zien af van een rechtszaak tegen de Nederlandse supermarktketen Jan Linders. De paters waren boos dat de supermarkt zonder toestemming hun trappistenbier heeft verkocht. Voor een veel hogere prijs dan de abdij zelf doet. Nu de supermarkt heeft beloofd het bier niet meer te verkopen, ondernemen de paters geen juridische stappen meer. Het weer nog. In de noordelijke helft van het land kan het licht vriezen en is er lokaal kans op mist. In het zuidoosten wordt het niet kouder dan 2 graden.